1 uur. Raymond met het NOS-journaal. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering de komende dag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. Al twee dagen wordt er door de belangrijkste politieke partijen vergaderd over een interimregering die als voornaamste taak heeft de bezuinigingen in Griekenland door te voeren. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. De eigenaar van het bureau heeft dat tegen de BBC gezegd. Behalve prins William liet de krant door dit bureau nog 100 andere personen in de gaten houden. Onder andere voetbalcoach José Mourinho en de ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij gedaan heeft. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. News of the World stopte in juli nadat bekend was geworden dat de krant op grote schaal voicemailberichten had afgeluisterd. Het detectivebureau ging gewoon door. In opdracht van de leiding van de krant richtte het bureau zich op advocaten die slachtoffers van het afluisterschandaal bijstonden. De republikein Herman Kane blijft in de race voor het Amerikaanse presidentschap. Hij zei dat tijdens een persconferentie die door Amerikaanse nieuwszenders rechtstreeks werd uitgezonden. Kane spreekt met klem de beschuldiging tegen van vier vrouwen dat hij hen heeft misbruikt of heeft willen misbruiken. Het is simpelweg niet gebeurd, zei hij. Kane gold tot voor kort als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. 40% van de republikeinse kiezers gelooft de jongste beschuldigingen tegen de voormalige zakenman. Die kwamen van een vrouw die in 1997 op zoek was naar werk. Keen zou haar onder haar rok hebben gegrepen en haar tot orale seks hebben willen dwingen. Het weer in het zuiden op de meeste plaatsen helder, in de rest van het land kans op mist.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 over your shoulder me or is the band getting bigger? Okay, okay, okay, okay, okay, okay. On trumpet, the Mark Trumpet, the Mark Trumpet, Peter O'Toole. Just having a, just having a, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, drums, the Pope. Waffles, the Pope. On bass, I'll see if baseline. Martina Nani's coming. On baseline, I zip, no. On baseline, I'll it. no. On baseline, Martina Nani. Nan okay. Married. Here I am, Denise, she get married. Married. Here I am, married gum And on Mike, gum on it.